zoals kinderen doen. De meester is nogal ontdaan. Het is morgenfeest, dan gaat hij met pensioen. Maar hij zou liever met vakantie gaan. Tot ziens en wel bedankt, meneer, voor alles wat u heeft gedaan bloemen aan. Voor alles wat u heeft gedaan, tot ziens en wel bedankt meneer. Het laatste speelkwartier, de kinderen zijn vrij. Hij blijft alleen in zijn lokaal. Hier trok een rij van klassen hem voorbij. Hij kent zijn leerlingen nog allemaal. Tot ziens en wel bedankt, meneer, voor alles wat u heeft. neem bloemen aan. Voor alles wat u heeft gedaan. Tot ziens en wel bedankt meneer. Alle toespraken zijn nu voorbij. De meester heeft geen woorden meer. De kinderen lopen in een laag en zingen voor de allerlaatste keer. bieden onze bloemen aan. Voor alles wat u heeft gedaan, tot ziens en wel bedankt meneer. Tot ziens en wel bedankt meneer, voor alles wat u heeft gedaan.